Mark Visser met het NOS-journaal. Een nieuwsfotograaf uit Assen is veroordeeld tot 15 maanden zelf, waarvan 6 voorwaardelijk. De rechtbank had bewezen dat de 21-jarige Dennis V. drie branden heeft gesticht om daar zelf foto's van te maken voor zijn site 112drenthe.nl. Fotograaf stak sinds eind vorig jaar containers, schuttingen en een voormalig garagebedrijf in brand. Daarna ging hij naar huis, wachtte op de melding van de brandweer en ging terug naar de plaats van de brand om foto's te maken. Volgens de rechtbank creëerde V. zijn eigen nieuws ten koste van anderen. De Nederlandse diplomaat Maurits Jochems is benoemd tot de hoogste burgervertegenwoordiger van de NAVO in Afghanistan. Jochems, nu nog ambassadeur in Estland, wordt in oktober de opvolger van de Brit Simon Gass. Als hoogste NAVO-gezant zal Jochems in Afghanistan contacten onderhouden met de Afghaanse regering en met internationale organisaties in het land. De Nederlander bekleedde dezelfde functie tijdelijk in 2008. Het is niet voor het eerst dat de Nederlander de functie van hoogste civiele NAVO-gezant in Afghanistan bekleedt. Van 2006 tot 2008 dat Daan Everts op dezelfde post. Windsurfer Dorian van Rijsselbergen heeft het Olympisch toernooi in stijl afgesloten. Van Rijsselborgen, die na de negende race al zeker was van goud, won ook de medal race. Giorandi Martina heeft zich op de 200 meter eenvoudig geplaatst voor de laatste 16. Ook de andere favorieten, zoals de Jamaicanen Bolt, Blake en Weir, gaan verder. Bij de 110 meter horde heeft Gregory Sedok eveneens de halve finale bereikt. De Chinese favoriet Liu die struikelde al over de eerste horde en was meteen kansloos. In 2004 won hij nog goud en vier jaar geleden ging hij in Peking voor eigen publiek ook al onderuit. Nederlandse hockeymannen hebben ook hun vijfde en laatste poolwedstrijd gewonnen. Tegen Zuid-Korea werd het 4-2. Nederland was al zeker van een plek in de halve finale. Het weer, hier en daar een bui. Vanuit het westen steeds meer zon. Het is een graad of 19. Morgen meer zon, nog een enkele bui en dan 20 graden. Dit was het NOS. E. Dit is Tamara Bruggemaans van de ANWB. In de Randstad staan een file op de A28, Amersfoort richting Utrecht. Bij knooppunt Rijnsweert 2 kilometer door een aanrijding.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 lyrical poet. Miami's on the scene case you didn't know it. My town that created all the bass sound. Enough to shake and kick holes in the ground. Cause my style's like a chemical spill. These my rhymes you can vision and feel.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 De bewoners van twee asbestflats in Utrecht mogen...